Ook minister Wiersma ziet dat het beter moet. Op Engels, gek genoeg, is de, het prestaties eigenlijk beter geworden. Nou, gek genoeg is het ook niet helemaal als je kijkt naar wat leerlingen thuis natuurlijk aan Engels en games en televisie meekrijgen. Eh, maar op Nederlands moeten we hard werken. Ook gewoon om een boek weer te lezen en dat leuk te vinden. En dat is iets wat we allemaal moeten doen. Dat kan je ook niet alleen maar aan de leraar in de klas overlaten. Dat moeten we echt met z'n allen doen. En ook niet één of twee jaar, maar echt langjarig. Volgens de inspectie ligt er een taak voor schoolbesturen. Die zouden meer kunnen doen om de basisvaardigheden te verbeteren. In Amsterdam is de rechtszaak over de vergismoord op een stagiair begonnen. Mohamed Bouchiki van 17 werkte in 2018 in een buurthuis toen twee mannen begonnen te schieten. Deze buurtbewoner reageerde enorm geschrokken. Ja, ik vind het heel eng. Het is heel dichtbij. Het is gewoon vroeg. Mensen lopen, eh, is nou midden in de nacht eh, eh, is het ook niet dat je denkt hoera. Maar het is gewoon kwart over zeven, half acht. Iedereen loopt je gewoon voorbij. En eh, ja. dan zie je ineens een paar gasten met een bivakmuts hoor ik daarin met uh, automatisch wapen naar binnen En schieten en rennen weer weg. Twee mannen zijn voor die vergismoord opgepakt. Volgens justitie hebben ze allebei op Mohammed geschoten... maar heeft één van hen het fatale schot gelost. De rechtszaak duurt een week. We weten nog niet wanneer de uitspraak is. En jongeren blijven langer in hotel Paps en mams zitten. Blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het kan bijvoorbeeld komen doordat het nu moeilijker is om een huis te vinden. Al is dat niet de enige reden, reden vertelt deze onderzoeker. Daarnaast zien we ook uh, in eerder onderzoek dat na de invoering van het leenstelsel studenten veel minder vaak uit huis zijn gegaan. Als jongeren eenmaal op zichzelf wonen keren ze wel minder vaak terug naar hun ouders. Het weer, ja, er zijn wat opklaringen met ook wat zon, maar toch vooral wolken en op sommige plekken regen of motregen. In Limburg wat pittige buien, mogelijk met onweer.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 U wordt vriendelijk verzocht om uw aanwezigheid of afwezigheid te bevestigen via het mailadres 50 jaar zonnebloemzandvoort at gmail.com 50 jaar zonnebloemzandvoort gmail.com en de volgende in de lijst is, toen we nog een heel goed songfestivalliedje hadden... de Comet Limits met Calm After the Storm. Zandvoort, op 106.9 Elton John met Sacrifice. Yesterday, yesterday, yesterday. Roxette was een uit Zweden afkomstige popgroep bestaande uit Marie Fredriksson en Per Gessle. De band werd in 2014 opgenomen in de Swedish Music Hall of Fame. Marie Fredriksson en Per Kessle waren in Zweden allebei al zo'n 10 jaar bekend toen ze internationaal succes kregen. Marie Fredriksson, vooral solo. Pierre Kessler, vooral als zanger van de band. Gilene Tieder. Ze braken in 1989 samen internationaal door met hun hit The Look. Dat in Nederland drie weken op de tweede plaats stond van de Nederlandse top 40. Ik heb gekozen voor Roxette met Listen to Your Heart. look at this face I know the years are showing Look at this life I still don't know where it's going I don't know much But I know I love you And that may be all I need to know they've never seen what matters broken through And when I feel you near me Sometimes I see so clearly The only truth I've ever known is you Look at this man blessed with inspiration Look at this soul Still searching for salvation I don't know Linda Ronstadt en Aaron Neville met Don't Know Much. Zandvoort leeft van het toerisme. Om ons mooie dorp als badplaats zo goed mogelijk te presenteren... is de oude vertrouwde VVV in 2016 omgevormd tot een moderne marketingorganisatie. Sindsdien wordt vaak de vraag gesteld, wat doen ze eigenlijk? Die vraag beantwoorden is niet altijd even gemakkelijk. Dat komt omdat het nogal veelomvattend is... Want Zandvoort is heel veelzijdig. Eigenlijk kan iedereen zich heel goed vermaken. Het is de uitdaging voor het team van Zandvoort Marketing... om dat duidelijk te communiceren met een zo breed mogelijk publiek. Of in marketingtermen gezet... een goede disnatie marketing is essentieel. Mark Bibbe heeft sinds iets meer dan een jaar... leiding aan de Zandvoortse marketingorganisatie. In die periode heeft hij zich verdiept in het merk... Zandvoort. En de volgende is Celine That's the way it is.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 van Jet Harris en Tony Meehan. En deze week zijn het de Chanties... Een Amerikaanse surfrockband die ons wederom een instrumentale hit brengen. Deze Chanties vallen trouwens in de categorie One Hit Wonders. Want na Pipeline hebben we nooit meer iets van ze vernomen. Pipeline haalde trouwens de 126e plaats. Veel spaas met The Chanties. is de tijd voorbij gegaan. Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant, ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik de ver maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen Dit waren de kast met Hart van mijn gevoel. Jazz in Zandvoort, 14 mei. David Lucas, tribute to Benny Goodman. Benny Goodman, King of Swing, heeft een grote stempel gezet op de swing area. Niet uitsluitend met zijn big band, maar zeker ook met Teddy Wilson en Gene Krupa.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 is een Schotse singer-songwriter die populair werd in de jaren 60. In die tijd werd hij met zijn folk-verwante popliedjes beschouwd als het Britse antwoord op Bob Dylan... Maar zijn liedjes waren veel optimistischer en naïver. Waardoor Donovan aansluiting vond bij de hippiebeweging uit die tijd. Hier is Donovan met Catch in the Wind. In the chilly hours and minutes of uncertainty I want to be in the wild of your love and mine To feel you all around me And to take your hand along the sand I ah, bet I may as well try and catch the wind When sundown pales the sky I want to hide a while behind your smile And everywhere I'd look your eyes would find For me to love you now Would be the sweetest thing It would make me sing I ah, bet I may as well try and catch the wind dee dee dee dee dee want to be and long to be. I bet I may as well try. was Yves Cassidy met Fields of Gold. En we sluiten deze uitzending af met Imagine Dragons, Sharks. Trouble, blood is in the rocky waters, out of your sons and daughters. Levels, better put your head on with the devil, tonight.